Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De keteltunnel is weer helemaal open. Het is nog wel redelijk druk op de A4 bij Schiedam. De tunnel werd daar even afgesloten omdat er geen personeel was om de veiligheid in de gaten te houden. Volgens verslaggever Mark Hamer werd verkeer vanmorgen omgeleid. Ja, een lange sliert van auto's die hier de weg af wordt geleid. hier de afslag 14 eh, eh, op. En dan moeten ze eh, Delft, via Delft richting de A13. Nou, ik kom zelf net vanaf de A13 en daar was het ook al 1,5 file. De tunnel is dus weer open, maar de verwachting is wel dat het voorlopig nog druk blijft op de A4. In een kerk in Los Angeles is een schietpartij geweest. Het gebeurde allemaal na de zondagochtenddienst... toen zo'n 40 mensen bij elkaar kwamen voor een lunch. Eén persoon kwam om het leven, vijf anderen raakten gewond. Uiteindelijk kon de schutter door kerkgangers overmeesterd worden... totdat de politie kwam premier Rutte gaat vandaag naar Bulgarije. Hij brengt een bezoek aan de Nederlandse gevechtsvliegtuigen die in dat land staan. De F-35 zijn daar om het oosten van het NAVO-gebied te beschermen. Ook gaat Rutte praten met de regering van het land. Bulgarije was altijd goed bevriend met Rusland. Sinds de oorlog is dat veranderd. In Amsterdam worden ondernemers op een industrieterrein helemaal gek van de overlast van lachgasgebruikers. Elke avond staan er jongeren met ballonnetjes die een enorme bende achterlaten. En hier zie je dus eh, eh, de, de, Red Bull, eh, de ballonnen, uh, wodka. Te beschrijven, je vindt gebruikte condooms, ze plassen, ze poepen overal ze hebben gewoon echt maling aan, eh, aan alles en iedereen. Schoonmakers die er elke morgen druk mee zijn... zeggen dat ze elke dag 10 tot 15 zakken met troep opruimen. Lachgas is nog niet verboden. Vorige week werd bekend dat een landelijk verbod er waarschijnlijk volgend jaar pas komt. Het weer nog veel wolken en een stuk minder zon dan de afgelopen dagen. Vanmiddag zijn er vooral in het oosten regen en onweersbuien. Maar het is niet koud, max 20 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een klein handjevol files te melden. Ik noem onder andere de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort.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 It takes every kind of people. disappeared somewhere like got a space. You found some better place, and I miss you. maar jij kwam dagen niet thuis je. Nu stuur jij 100 sms'jes naar mij. Hier op de was, shine.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 Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo tengo la camisa negra perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé.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 A la la la la long. A la la la la long, longly long, long, long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions.